Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Groningen wordt om 1 uur het vrijheidsvuur ontstoken. Premier Rutte geeft daarmee het start zijn voor het bevrijdingsfestival. Om middernacht werd traditioneel het bevrijdingsvuur ontstoken. Sindsdien zijn ruim 60 estafetteploegen bezig met het verspreiden van het vuur. De jaarlijkse traditie bestaat al sinds 1948. In Monster zijn afgelopen nacht van 15 auto's de banden lek gestoken. In het Westland is al meer dan een half jaar een bandenprikker actief. Of het gaat om één iemand is nog niet duidelijk. In totaal zijn er sinds september vorig jaar zo'n 240 banden lek gestoken. Er is hoop dat de dader afgelopen nacht is gefilmd... omdat meerdere bewoners van de wijk in Monster een camera in hun auto hebben. In het westen van Canada zijn 1600 huizen beschadigd of verwoest door natuurbranden. Het vuur woedt in de stad Fort McMurray. Tienduizenden inwoners zijn gevlucht en de noodtoestand is uitgeroepen. De branden zijn ontstaan door het droge en warme weer. In het noordelijk deel van het Australische Great Barrier Reef zal meer dan de helft van het koraal afsterven als gevolg van koraalverbleking. Dat zegt de organisatie die het natuurgebied beheert. De oorzaak is de stijgende temperatuur van het zeewater. Daardoor gaan algen dood die voor de kleur van het koraal zorgen. Verder leveren algen voedingsstoffen aan het koraal. De hoge watertemperatuur wordt veroorzaakt door een combinatie van El Niño en de klimaatverandering. Formule 1-coureur Max Verstappen stapt per direct over naar het team van Red Bull... en neemt afscheid van Toro Rosso, waarmee het afgelopen seizoen reed. Er gingen deze week al geruchten over de overstap. Hij vervangt bij Red Bull de Rus Kwiat. Het komt niet vaak voor dat een coureur tijdens het Formule 1-seizoen van team wisselt.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 highway It's your mistake for anyone, so you can't take home everyone. Cause it's only just begun. surrender. hey, little fella, now your together. I never wanted you to listen before, so why should I walk out the door? Stick around now, stick around now. And so the story goes on through the night. It's only begun. weg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 goodbye. 106.9 ZFN dangerously fucking delicious. <laughs> Talk to me, God. Talk to